Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het lijkt erop dat we een stukje dichter bij een oplossing zijn voor de vogelgriep. De Universiteit van Wageningen heeft twee vaccins ontwikkeld... die kippen en kalkoenen kunnen beschermen tegen de ziekte. Een vaccin moet voorkomen dat de dieren ziek worden. Het moet voorkomen dat ze het virus kunnen verspreiden. En eh, een vaccin eh, moet een onderscheid kunnen maken... die dieren die zijn gevaccineerd tegen het virus... en die geïnfecteerd zijn geraakt. En dat doen deze twee nieuwe vaccins. Toch kan er niet meteen overal geprikt worden. Eerst moet het spul nog buiten het lab worden getest. Vanwege de vogelgriep die nu al anderhalf jaar rondgaat... zijn in ons land zeker 5 miljoen kippen en andere vogels gedood. In de rechtbank in Amsterdam gaat het zo weer over Quincy Promes. Het Openbaar Ministerie wil dat de voetballer twee jaar gevangenisstraf krijgt... voor de mishandeling van zijn neef. Verslaggever Vincent van Rijn weet meer over de zaak. Het slachtoffer eh, werd aan het einde van dat feest in Apkoude in zijn knie gestoken. En dat gebeurde na een ruzie over een gestolen ketting van een tante... Tijdens de zitting eh, begin deze maand bleek dat Promes via zijn advocaat ontkent dat hij de dader is. Hij voetbalt nu in Rusland en hij was eh, begin deze maand ook niet bij de rechtszaak aanwezig. De voetballer hoort vandaag trouwens nog niet zijn straf. De rechtbank heeft het onderzoek naar de mishandeling heropend. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er belangrijke nieuwe informatie is... waardoor de rechters nog geen uitspraak kunnen doen. En een man in Australië heeft het meest Australische wereldrecord gebroken, namelijk surfen. Blake Johnston heeft meer dan 30 uur in de zee gelegen en pakte op zijn surfboard al meer dan 500 golven. Al dat zoute water is alleen niet zo goed voor je stem. Dat was te horen toen hij eventjes een korte pauze pakte. Thank you. Thanks. Eh. Ah, Thanks everyone, you're the best. Everyone deserves to feel awesome. So deserve yeah, take care of yourselves and, uh, you know, yeah, on Daarna is hij weer verder gegaan. Hij wil in totaal 40 uur surfen om geld in te zamelen voor een stichting die mensen met mentale problemen helpt. En het weer nog vanochtend nog behoorlijk wat zon. Later zijn er vanuit het zuiden wel steeds meer wolken... met in het westen vanmiddag ook wat buitjes. Verder is het overal droog bij 14 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.